Dit is door Almegens met het NOS-journaal. VVD, PvdA en D66 in de Eerste Kamer willen dat Nederland meebetaalt aan het herstel van de fontein die in Rome werd beschadigd door Feyenoord-hooligans. Senatoren van die partijen noemen de vernielingen een schande en ze vinden dat de regering niet genoeg doet. In een brief aan premier Rutte vragen de senatoren of het kabinet nog meer gaat doen dan alleen steun toezeggen aan particuliere initiatieven. Op verschillende plaatsen in het land zijn acties begonnen om de Italianen schade vrij te stellen. De senatoren gaan normaal niet over dit soort zaken, maar ze vinden dat ze in dit uitzonderlijke geval de druk op het kabinet moeten verhogen. Amnesty International vindt dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad hun vetorecht moeten opgeven als er moet worden gestemd over genocide en andere ernstige wreedheden. Dat geeft de raad meer armslag om burgers te beschermen, staat in het jaarboek 2015 van Amnesty. De organisatie vindt dat de Veiligheidsraad gefaald heeft in Syrië, Irak, Oekraïne, Israël en de Gazastrook. In het verslag blikt Amnesty zowel terug als vooruit. Gevreesd wordt voor meer wereldwijd geweld en grotere vluchtelingenstromen. In het bijzonder is Amnesty bezorgd over de opkomst van IS, Boko Haram en Al-Shabaab. President Obama heeft zijn veto uitgesproken tegen een wet die de aanleg van een oliepijpleiding tussen de VS en Canada mogelijk maakt. Het is de derde keer dat de president gebruik maakt van zijn vetorecht. De aanleg van de olieleiding is omstreden, milieugroepen zijn er tegen en het Amerikaanse congres probeert er al ruim vijf jaar een besluit over te nemen. Het veto betekent niet automatisch dat de plannen in de prullenbak verdwijnen. Als het congres in beide kamers een tweederde meerderheid weet te krijgen, kan het veto ongedaan worden gemaakt. Het weer, hier en daar een bui, maar ook opklaringen.